Uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De staat in drie jaar kan worden vernietigd. De New York Times zegt op basis van regeringsbronnen dat er drie fasen worden gezien. De eerste is al begonnen en bestaat uit luchtaanvallen. Daarna moeten groepen in Irak IS bestrijden. Maar daarvoor moet er wel eerst een regering van nationale eenheid zijn. De derde fase is de moeilijkste, want daarin moet IS in Syrië worden aangepakt. De krant heeft daarover geen details. De Britse regering wil de Franse stad Calais een hek van 20 kilometer cadeau geven om de haven te beveiligen. Het is gebruikt bij de NAVO-top vorige week in Wales. Calais dreigde vorige week de haven te sluiten als Londen niet zou bijspringen in de beveiliging. Rond Calais bivakeren al jaren groepen illegale vluchtelingen die naar Engeland willen. Vorige week werd de veerboot naar Dover bestormd door 80 illegalen. Verloskundigen zijn bang voor meer sterfgevallen als er nog meer afdelingen verloskunde worden gesloten. In de laatste 15 jaar zijn 26 afdelingen verdwenen en er gaan er nog drie dicht. Daardoor dreigen er problemen in het uiterste noorden van het land, in de kop van Overijssel, in de Noordoostpolder en in Zeeland. Verloskundigen zeggen bij de EO dat een kwartier extra reistijd het verschil kan maken tussen leven en dood. Mensen die illegaal een film downloaden moeten een melding of een brief krijgen waarin ze op hun gedrag gewezen worden. Dat wil de filmindustrie. Illegaal downloaden neemt nog altijd toe en branchevereniging NVPI Video vindt dat de consument moet worden opgevoed. In de meldingen die internetters krijgen op basis van hun IP-adres moet ook komen te staan welke legale alternatieven er zijn. Tennis, de vrouwenfinale van het US Open is gewonnen door Serena Williams. Ze versloeg de Deense Caroline Wozniacki in twee sets, twee keer 6-3. Het is de 18e Grand Slam titel voor Serena Williams. Dan nog het weer, is nog kans op mistbanken en zo'n 10 graden. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog en dan wordt het 19 graden.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 Think I'll dream till stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun. She's got me high and it's so beautiful gonna someone's coming to a hip hop.